René van Brakel met het NOS-journaal. De Oekraïense president Poroshenko Oekraïne. De verwachtingen van het overleg zijn laag. Een bestand over staakt het vuren lijkt op dit moment niet haalbaar. Oekraïne wil de rebellen niet de gelegenheid geven om zich te herpakken... en zet zijn offensief in de oostelijke regio door. Moskou reageerde vandaag op de beschuldiging van de Oekraïne... dat Russische militairen de grens zijn overgestoken. Kiev heeft het weekend naar eigen zeggen tien parachutisten opgepakt. Maar volgens Rusland waren ze per ongeluk de grens overgegaan. Het zou zijn gebeurd bij een ongemarkeerd deel van de grens. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil nog niet inhoudelijk reageren op cijfers van BOVAG over de dalende accijnsopbrengst op diesel en LPG. De BOVAG verwacht dat in Nederland dit jaar 7% minder diesel en ruim 20% minder LPG zal worden verkocht. Volgens de brancheorganisatie is dat niet alleen funest voor pomphouders in de grensstreek, maar loopt ook de schatkist veel inkomsten mis. Wiebus zegt dat hij de BOVAG-cijfers niet kan rijmen met zijn eigen berekeningen die op Prinsjesdag worden bekendgemaakt. De protestantse kerk in Nederland vindt dat koning Willem-Alexander zich te weinig publiekelijk uitlaat over zijn geloof en achtergrond. PKN-voorzitter Karen van den Broeke constateert in NRC Handelsblad dat God tot nu toe in zijn toespraken niet sterk naar voren is gekomen. Ze vindt dat opvallend. De koning is beleidend lid van de protestantse kerk. In streng reformatorische kringen zijn al een tijd kritische geluiden te horen... over de zwijgzaamheid van Willem-Alexander over het geloof. Het weer. De regen trekt langzaam naar het zuidoosten weg en vanuit het noorden breekt de zon meer door. Het is tussen de 14 en 18 graden. Morgen droog, veel zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A20, groep van Holland naar Gouda. Bij het knooppunt Gouwe 3 kilometer. Dat is een erfenis van een kapotte vrachtwagen die daar stil stond.